uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in Oekraïne worden weer explosies gemeld. Onder meer in de hoofdstad Kiev. Het is nog onbekend wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Ook in andere steden zijn explosies gehoord. In Dnipro kwamen bij een aanval een vrouw en een kind om. Oud-vicepresident Mike Pence heeft in Washington getuigd over de kapitoolbestorming. Dat melden Amerikaanse media. Hij zou achter gesloten deuren urenlang zijn ondervraagd over de rol van toenmalig president Trump bij de bestorming. Justitie had Pence eerder dit jaar gedagvaard. Advocaten van Trump probeerden met rechtszaken vergeefs de getuigenis van Pence te voorkomen. In Rozenburg bij Rotterdam is gisteravond een man doodgestoken. Het gebeurde op het Raadhuisplein, waar eerder op de dag nog een vrijmarkt was. Volgens de politie ging aan de steekpartij een ruzie vooraf, waarover is onduidelijk. Agenten hebben meteen een verdachte gearresteerd. Motorcoureur Bram van der Woude is in Marokko om het leven gekomen. Hij deed mee aan de Morocco Desert Challenge, een jaarlijkse woestijnrally. De 48-jarige coureur uit Zevenhuizen in Zuid-Holland... zou zijn bezweken aan de hitte en uitputting. Hij werd door andere deelnemers gevonden naast zijn motor. Hulpverleners konden niets meer doen. De Italiaanse politie heeft een voortvluchtige maffialeider opgepakt. Het is de 49-jarige Pascale Bonavota van de beruchte Drangheta uit Calabrië. Hij was de enige die nog op de vlucht was na een grote inval vier jaar geleden... waarbij meer dan 300 arrestaties werden verricht. Bonavota werd opgepakt in een kerk in Genua. Het weer, hier en daar regen, minima tussen 4 en 7 graden.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 In Noord-Holland staat er file op eh, de ringweg van Amsterdam. De A10 West richting de A10 Noord. Voor de Koentunnel 3 kilometer. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open. De vertraging is 20 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A5.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 Yeah, man, right. Shonda Paul alongside Beyonce. Uh-huh. Now hear the man say, this a dirty yeah, dirty yeah, dirty yeah, dirty yeah. Beyonce, Come on, girl, tell me how you feel. I think about you all the time. I see you in my think they're ready for really get to live.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 Op verschillende plekken in Oekraïne worden weer explosies gemeld. Onder meer in de hoofdstad Kiev en in Dnipro. In die laatste stad vielen zeker twee doden, een vrouw en een kind. Oud-vicepresident Mike Pence heeft in Washington getuigd over de kapitoolbestorming. Dat melden Amerikaanse media. Hij zou achter gesloten deuren urenlang zijn ondervraagd over de rol van toenmalig president Trump bij de bestorming. Op een plein in Rozenburg bij Rotterdam is gisteravond een man doodgestoken. Aanleiding was een ruzie. Agenten hebben meteen een verdachte gearresteerd.